is Rachid Finch met het NOS-journaal. In Amsterdam, Den Haag en een huurstaking in het openbaar vervoer begonnen. De OV-medewerkers protesteren tegen de bezuinigingsplannen van minister Schultz van Hagen. De medewerkers van de stadsvervoerders in de drie steden hielden de afgelopen maanden ook al stakingen, maar niet eerder tegelijk en ook niet op een zondag. Om 12 uur vanmiddag komen de medewerkers bij elkaar voor een manifestatie in Amsterdam. De staking duurt nog tot en met het einde van de dienstregeling van dit weekend. In de Egyptische havenstad Alexandrië zijn vannacht twee demonstranten doodgeschoten. Sluipschutters zouden op de betogers hebben geschoten. Bij rellen op het Tahrirplein in Cairo vielen eerder op de avond een dode en meer dan 670 gewonden. Egyptische demonstranten eisen dat het militaire regime de macht overdraagt aan het volk. Veel Egyptenaren vinden dat hervormingen te lang op zich laten wachten sinds de militairen de macht overnamen na de val van president Mubarak. De politie zette op het Tahrirplein traangas in en schoot met rubberkogels. Enkele politieauto's gingen bij de confrontatie in vlammen op. Mensenrechtenactivisten zeggen dat de politie buitensporig hard optrad. Volgende week zondag zijn er in Egypte verkiezingen. De eerste democratische stembusgang in de geschiedenis van Egypte. De extreemrechtse Franse presidentskandidaat Marine Le Pen wil dat Frankrijk uit de euro stapt. Hoe het land terug moet keren naar de frank wilde ze nog niet zeggen, maar ze kondigde aan dat haar partij Front National in januari een economisch plan presenteert. Marine Le Pen doet komend voorjaar mee aan de presidentsverkiezingen in Frankrijk. Ze heeft het voorzitterschap van het Front National overgenomen van haar vader. Ze wil onder meer dat er strenge grenscontroles komen en dat de immigratie van moslims wordt ingeperkt.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 neutral site And go somewhere I've never been I'll stop, kiss my blues goodbye Breathe until I soar outside my crazy nights And live a really year alive I'll stop, thank you for today I'm sure that by candlelight I'll be alright And live so I can 106.9 ZFM.